uur. Goedenavond, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen militairen gaan helpen in Zuid-Limburg. Sinds gisteren regent het daar pijpenstelen en het zorgt voor enorme wateroverlast. Onder meer in Hoensbroek is het spannend. Een waterbuffer staat op doorbreken en daardoor kunnen huizen overstromen, zegt deze verslaggever van 1 Limburg. Er zijn ongeveer, nou wat zal het zijn, vijf tot zes huizen die op dit ogenblik maatregelen nemen. Dit is een hele grote waterbuffer wat hier tientallen jaren geleden is aangelegd, waar dus nu ja, waar het helemaal blank staat. Inmiddels is er ook een run op zandzakken die bewoners voor de deur kunnen neerleggen om het water tegen te houden. Vanaf vanmorgen eigenlijk al komen de burgers hier eh, zand ophalen. Uh, wat voor even schat zit dat zeker al een uh, 80, 90 mensen hier geweest. Dat we ook de mensen ja, kunnen helpen, zo nodig de hulpdiensten roepen inwoners van Zuid-Limburg op om zelf maatregelen te nemen en alleen in nood 112 te bellen. Behalve afstand houden, je handen wassen en thuis blijven bij klachten moet je je aan een vierde basisregel gaan houden. Zorg voor frisse lucht, zei premier Rutte net in het debat met de Tweede Kamer over de coronaregels. Daar gaan we wel degelijk ook verder mee aan de slag. En dat zullen we ook toevoegen aan het bordje bij de persconferenties als vierde icoontje. En Rutte zei net ook dat het advies weer wordt om zoveel mogelijk thuis te werken. Premier Johnson wil dat dat voetbalsupporters ook bij online racisme een stadionverbod kunnen krijgen. Nu kunnen alleen fans die in het stadion racistische dingen roepen een verbod krijgen. So that if you are guilty, Mr. Speaker, racist abuse online of footballs, then you will not be going to the match. No ifs, no buts, no exemptions and no excuses. heeft allemaal te maken met de verloren EK-finale tegen Italië. Donkere spelers die toen een penalty misten kregen een lading racistische drek over zich heen. Volgens de Britten kan zo'n stadionverbod betekenen dat je tussen de 3 en 10 jaar niet welkom bent op de tribune. Het weer slecht nieuws voor Zuid-Limburg, want in het zuidoosten en oosten blijft maar veel regen vallen. Morgen ook nog regen, wel iets minder heftig dan. Het is bewolkt en het wordt 20 tot 23 graden. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A9 Amstelveen-Alkmaar staat voor knooppunt Velzen 9 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten en het komt door de werkzaamheden daar.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 zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dringende advies om thuis te werken gaat weer gelden, heeft demissionair premier Rutte gezegd. Verder zei hij dat ventilatie de vierde coronabasismaatregel wordt. Naast de anderhalve meter, handen wassen en testen en thuisblijven bij klachten. Het KNMI heeft in Zuid-Limburg code rood afgekondigd vanwege de grote hoeveelheid regen. Een aantal gebieden dreigt te overstromen. Defensie stuurt 60 militairen. Inwoners moeten zoveel mogelijk zelf doen en alleen in nood 112 bellen. En in de zaak van de moord op advocaat Dirk Wiersum... heeft het OM levenslang geëist tegen twee mannen... vanwege wat het OM noemt een gerichte en geplande aanslag. Waarschijnlijk was één van de twee de schutter... en bestuurde de ander de vluchtauto. Het weer, veel regen dus in het zuidoosten, in het westen droog.